de vondst van een handgranaat. En toen de EOD hem had verwijderd, werd in dezelfde straat een auto verplaatst en werd een tweede explosief ontdekt. De buurt in Nieuwegein is opnieuw ontruimd. Het parlement van Zuid-Afrika heeft Cyril Ramaphosa gekozen tot nieuwe president. Hij was de enige kandidaat om Jacob Zuma op te volgen, die gisteren per direct opstapte vanwege allerlei corruptieschandalen. De, oppositie hadden niemand, de oppositiepartijen hadden niemand kandidaat gesteld. Zij wilden nieuwe verkiezingen. Het is Sven Kramer niet gelukt om een Olympische medaille te halen op de 10 kilometer. Hij was de gedoodverfde winnaar op die afstand, maar Kramer werd uiteindelijk zesde met ruim 21 seconden achterstand. Het goud op de 10 kilometer was voor de Canadese Nederlander Tetjan Bloemen, het zilver voor Jorrit Bergsma en het brons voor de Italiaan Tumolero. Het rokende Kamerlid Hiddema op tv leidt niet tot een boete voor omroep Avro Tros. Begin deze maand stak Hiddema van Forum voor Democratie in het programma Dit Was Het Nieuws een sigaret op. Dat mag niet op een plek waar wordt gewerkt. Maar het was maar heel even te zien, zegt toezichthouder NVWA, dus de omroep krijgt geen straf. Verpleegkundigen hebben zich aangesloten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Bijna 90% van de leden is voor, zegt beroepsvereniging VNVN. Ook het Longfonds doet mee. De aangifte is een initiatief van de stichting Rookpreventie Jeugd en advocaten Benedicte Fiek. Algemeen programmadirecteur Galjaard gaat weg bij RTL. Hij rondt alleen nog een aantal projecten af, meldt RTL Nieuws. Galjaard werkte ruim 21 jaar bij RTL. Onder zijn leiding werden programma's ontwikkeld als The Voice of Holland. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer, in de oostelijke helft van het land nog wat miezer. In het westen af en toe zon. En het wordt 5 tot 9 graden. Dit was... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Eh, veel plezier het komende uur. waren dit de Stray Cats en Runaway Boys. we begonnen met uh, Status Quo en Caroline uit 1973. Dat nummer stond op de LP, of staat op de LP, Hello. En bijzonder is dat het werd geschreven op een servetje in een hotel in Cornwall. Weet je dat ook weer. Een one-hit wonder nu uit 1962. En mijn favoriete uitvoering van dit nummer. Hier is Cathy Lester en Love Letters. Love letter straight from your heart Keep us so near while apart have all the love you write. I memorize every line. And I kiss the name that you sign. mirror straight from your heart. I memorize every line, and I kiss the name that you sign. straight from your heart. Een one-hit wonder uit 1962, Catchy Lester en Love Letters. En ik vind dit de beste uitvoering, maar op een hele goede tweede plaats... komt de uitvoering van Bill Wyman's Rhythm Kings... met zangeres Beverly Skeets en een geweldige gitaarsolo van George Harrison. We gaan even naar de dierentuin. Een bezoekje aan Central uh, Park Zoo. Simon Garfunkel at the zoo. Someone told me it's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. tumble journey from the east side to the park. Just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take a crosstown bus if it's raining or it's cold. And the animals will love it if you do. tells me it's all happening at the zoo. I do believe it, I do believe it's true. Mm.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 1986 You Can Call Me Al van Paul Simon van zijn album Graceland. En dan moet ik meteen weer denken aan die eh, videoclip van Paul Simon met Chevy Chase. Hilarisch, jawel, zeker. We zijn toe aan de Beatles. vier nummers vandaag van het album Let It Be. En waarom vier? Nou, twee van de vier zijn nog niet eens een minuut. Vandaar dus. We gaan luisteren naar Dig It, Let It Be, Maggie May en I've Got A Feeling. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may be parted, wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the fool down. Oh yeah. Het waren vier tracks van het album Let It Be, Dig It, Let It Be, Maggie May and I've Got A Feeling. En volgende week weer twee, One After 909 and The Long and Winding Road. Hier is Stevie Wonder. 1980 en dit was eh, Stevie Wonder en Master Blaster Jammin'. Drie jaar later hadden de Police een grote hit met Wrapped Around Your Finger. Synchronicity waren dit The Police en Wrapped Around Your Finger uit 1983. En dan hebben we nu weer drie nederpop nederbeat nummers uit de periode 1965-1980. In die tijd is er een top 100 over die periode gemaakt. En we zijn toe vandaag aan de nummers 88, 87 en 86. Hier zijn ze. I let him go Though I know That my heart is screaming no Anyway It's better so I won't stand between them But it's all I step aside, let his arms now hold her tight. I'll be strong. de huisdeur kapot. Je weet toch hoeveel ik van je hou. Iedere nacht lig ik rustloos te dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat. Denk dat ik niet meer bij je zal misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman heel zachtjes aan vader. Ken jij die Betsy? Ze kwam wel eens hier. Het meisje is aan haar einde gekomen. Gisteren vond men haar in de rivier. Betsy, hoor toch bij jou. Nooit wil een ander als vrouw. Mijn geluk is voorbij, jij bent niet meer bij mij. Betsy, straks kom ik. wilde nog even de microfoon openzetten, want Hans had medezingen natuurlijk. <laughs> Maar dat hebben we maar niet gedaan. Dat is beter voor de gezondheid van het volk, zou ik maar zeggen. Dit waren drie nummers uit de Nederpop Top 100 uit de periode 1965-1980. En je hoorde achterin volgens I Won't Stand Between Them van Bonnie Sinclair... Upside Down van Teachin en Patsy van Rijn de Vries. Jawel, die staat erin en die wordt dan ook gedraaid. Dit wordt de laatste van deze matchbox. your Paul en Mary Ford, die vonden het genoeg. Wat Paul Anka ons liet horen, dat was Put Your Head on My Shoulder uit 1959. Zometeen zijn Hans en Ro hier twee uur lang om jullie te vermaken.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 moet met het NOS Journaal. De politie heeft de afgelopen dagen bijna 40 mensen opgespoord... die drugs hadden gekocht via het dark web. Het deel van internet dat is afgeschermd voor zoekmachines. Rechercheurs zijn thuis langsgegaan bij de kopers.